1 uur. Jon van Kam met het NOS-journaal. In Turkije president Erdogan de meerderheid in het parlement verloren. Dat meldt staatspersbureau Anadolu. Voor het eerst in 12 jaar moet de partij de macht gaan delen. De partij blijft met ongeveer 40% van de stemmen de grootste... maar heeft geen absolute meerderheid. Die was nodig om staatkundige hervormingen door te voeren... die de president meer macht zouden geven. De winst van de Koerdische HDP heeft daar een stokje voor gestoken. Die partij heeft volgens de voorlopige uitslag 12% van de stemmen gekregen. De Amerikaanse president Obama wil dat Groot-Brittannië lid blijft van de Europese Unie. Hij zei dat in een onderrondje met de Britse premier Cameron tijdens de G7-top in Beieren. Volgens hem heeft de VS wereldwijd geen betere partner als het gaat om belangrijke zaken. Cameron ging er in het gesprek met journalisten niet op, niet op het Britse lidmaatschap van de EU in. Hij heeft het Britse volk een referendum beloofd over de vraag of het land moet blijven. Gemeenten maken volop gebruik van goedkopere payrollers, terwijl de Rijksoverheid er juist helemaal mee wil stoppen. Maar alle gemeenten hebben payrollers in dienst en bij een derde van de gemeenten is het zelfs de meest gebruikte vorm van flexwerk. Dat heeft de NOS geïnventariseerd. In reactie daarop heeft minister Asscher gezegd dat hij de wet zo wil veranderen dat payrollers net zo worden behandeld als mensen met een vast contract. De overheid moet haatimams weren die in Nederland een lezing willen geven, ook als ze uit een ander Europees land komen. Een Kamermeerderheid is het daarover eens met de VVD, bericht RTL Nieuws. Er moet een zwarte lijst komen voor haatpredikers, vindt de Kamer. Hoe zo'n lijst voor moet krijgen is nog niet duidelijk. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding heeft wel al een lijst met personen die oproepen tot geweld of jihadisme. De afgelopen tijd waren de discussies rond haatimams die wilden preken in verschillende moskees.